Bij de rel is iemand om het leven gekomen en ook raakten honderden mensen gewond, zegt de mensenrechtenorganisatie. Ook zouden 120 demonstranten zijn gearresteerd. Lokale journalisten spreken van grootschalige fraude. Internationale waarnemers waren niet welkom. De belangrijkste oppositiekandidaat, Svetlana Tiganovskaya... zou maar 10% van de stemmen hebben behaald. Ze erkent de uitslag niet. De situatie in Wit-Rusland is moeilijk te controleren... omdat het internet grotendeels is platgelegd. Universiteiten en hogescholen zullen komend collegejaar maar 30% van hun onderwijs op de scholen zelf aanbieden. De overige 70% van de colleges wordt online gegeven. Dat blijkt uit een rondgang van BNR onder hoger onderwijsinstellingen. De eerstejaars zullen vaak voorrang krijgen bij fysiek onderwijs. De voorzitter van de universiteiten erkent dat de kwaliteit van online lessen minder is dan in de schoolbanken zitten. Maar volgens hem worden de kwaliteitseisen wel gehaald. Australië meldt een piek in het dagelijks aantal sterfgevallen door corona. Afgelopen etmaal bezweek alleen al in de deelstaat Victoria 19 patiënten aan het virus. In deelstaat, de deelstaat is het epicentrum van de uitbraak. Wel zijn er iets minder besmettingen. En dat wijst er volgens de autoriteiten waarschijnlijk op dat de strenge coronamaatregelen in de miljoenenstad Melbourne effect hebben. Het weer nog zon, later stapelwolken en kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 30 tot 36 graden.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 106.9. Zie 24 uur per dag. Hete zomer. Yeah, what a piece of dilemma. Chidabang, oh, chidabang. The man is supply. Chidabang, come on, the on the track. Chidabang, come from far request me banana. Me a the girl them banana farm. Do all of them request me banana. Till I come and no one go home. Them say the length and size make them way. You know say now so me do it, I so me do it, so me do it, so me do it.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 werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeten Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van this is something I've got to see.